Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Shell zegt heel veel vertrouwen te hebben in een goede afloop van de rechtszaak... die Milieudefensie doorzet tegen het bedrijf. Milieudefensie wil dat Shell zijn CO2-uitstoot over vijf jaar heeft gehalveerd. Een eerste rechter ging daarin mee, maar in hoger beroep ging die uitspraak de prullenbak in. Milieudefensie stapt nu naar de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechter die we hebben. De directeur van Shell wordt daar niet bang van. Hij zegt dat hij verwacht dat zijn bedrijf opnieuw gelijk krijgt. Er wordt niemand vervolgd voor de mishandeling van een NS-conducteur vorig jaar april. De vrouw was aan het werk in een trein tussen Delft en Den Haag... toen ze door een groep jongeren werd aangevallen. Een paar dagen later werden treinen, trams en bussen in heel Nederland... drie minuten stilgezet uit protest. Het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan... maar zegt tegen de Volkskrant dat er te weinig bewijs is om iemand voor de rechter te brengen. En de Super Bowl heeft afgelopen zondag voor een Amerikaans kijkcijferrecord gezorgd. Bijna 128 miljoen mensen hebben live gekeken naar de American voetbalfinale. En natuurlijk alle poespas eromheen. Tijdens het tweede kwart van de wedstrijd was er een piek van ruim 137 miljoen kijkers. Daarmee is de uitzending het best bekeken evenement in de Amerikaanse tv-geschiedenis. En in Roermond stond carnaval een tijd geleden op losse schroeven. En vlakbij de plek waar het beste carnavalsliedje op een groot feest wordt gekozen... leeft een Dassenfamilie. Dat leek een probleem te worden, maar een grote geluidswal van papier is de oplossing. Hoeveel slapeloze nacht heeft u gehad op de das? <laughs> nee, ik heb geen slapeloze nacht gehad. Nee, nee omdat we, je moet het toch eh, heel zakelijk eh, aanpakken. Uh, ja, met elkaar in gesprek gaan, technische mensen erbij gehaald. En je komt tot een oplossing. Ja, vrijdagavond gaat het dus gebeuren. De LVK-finale. Hier binnen gaat het allemaal plaatsvinden. 7500 100 vaste overschekken. Voor de tassen houden de deur maar even goed dicht. En waarschijnlijk komen er 7500 feestvierders op af in Roermond. En dan krijg je het weer nog. In het noorden vanochtend sneeuw en ook later nog neerslag bij temperaturen rond het vriespunt. In de zuidelijke helft van het land is het ook grijs, maar wel vaker droog. Daar wordt het een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dik 50 kilometer file nog in onze regio. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Amstel... bij Amsterdam Oud-Zuid, 8 kilometer file... 10 minuten vertraging ook op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Nieuwmeer. Op de A10 Noord bij Amsterdam Hemhavens. n 230 Utrecht Maarsen na een ongeluk bij Maarsenveen is de weg daar dicht voor politieonderzoek. Verkeer loopt daar dik een kwartier vertraging op.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 Ja, Duitsdag de week door. Ik ben er weer, luisteraars. Eh, gezellig allemaal dat jullie er ook zijn. Het wordt weer de vrolijkste ontbijtshow van de, morgen, eh, van de woensdagmorgen. En eh, nou, als je nog moet ontbijt, eet smakelijk als je in de auto al zit... op weg naar je werk, rij voorzichtig. Het is mistig hier en daar. allemaal? Voelt u zich goed? Ik hoop het wel, want eh, en u gaat zich zeker beter voelen. Blijf gewoon lekker hangen bij ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort, hoe je het ook uit wil spreken. Maak mama geen flauwzaus. We gaan eh, genieten van eh, het gevoel van Charles Duif. I feel fine. good to me You know she's happy as can be You know she said oh, I'm in love with her and I feel fine Baby says she's mine You know she tells me all the time You know she said so I'm in love with her and I feel fine That baby buys the things you know. He buys the diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. you know, he buys a diamond ring, you know, she said. Ja, waarom ze nou ineens eh, massaal beginnen te kreunen van... Oeh, daar heb ik helemaal eigenlijk geen idee van, luisteraars. Weet je dat? Eh, wat gezellig is het hier in de studio. Het is een beetje versierd. Eh, volgens mij bestaan we 35 jaar. Want ik zie overal 35, 35, 35 mijn leeftijd. Nou, dat is... ja, maal twee en dan nog zeven jaar erbij en bijna acht jaar erbij. En dan kom je in de buurt. <laughs> bij de leeftijd. Ja, nou, de, dat was meteen de prijsvraag. Dan kan je meteen Ga eh, raaien dat iedereen die ik nodig heb...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 Well, it's time for us to believe It hurts so much, it hurts so much inside Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs.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 Eh, ja, dan moet je maar niet vreemd gaan hoor. Dat, uh, daar ben ik makkelijk in hoor. Ik ben ook nooit vreemd gegaan. Ik stelde mij altijd eerst voor, luisteraar. Zo hoort het ook natuurlijk. Je moet je eigenlijk gewoon eerst voorstellen. Ik ga een verzoekje draaien voor mijn goede vriend eh, Willem Bruis. Die wil een nummer horen van eh, O.C. Elliot. En eh, dat moet ook nog een speciaal nummer zijn. Want eh, als, als hij dan wat aanvraagt, die wil hem, ja, dan, dan heeft hij nog pretenties ook. Dan wil hij gewoon, ja, dan wil hij gewoon het juiste nummer horen, namelijk Hold My Name. Nou, Willem, ik hou jouw naam vast. En we gaan genieten van O.C. Elliot. Live in de auto. Met zijn meisje, zie je. crow. You do it crook slow. And get up quick. Make the kettle click. And I know I do. Sometimes I know you. know it's true that I Ja, luisteraars. Eh, een mooie ballet. Ballet. Nou, iedereen doet tegenwoordig een ballet, hè? Waarom wachten? Nu is het moment om je... Houd je mond, zo is dat. Iedereen doet aan ballet, wou ik zeggen. Uh, ja, zitten ze tussen me door te kletsen. Dat hebben, daar hebben ze, wel eens, eh, hebben ze wel eens moeite mee, mensen die hier de studio binnenkomen. dan beginnen ze tussen me door te maar Hou eens rustig, maar mensen, hou eens rustig. Ga gewoon lekker zitten op de bank en hou even gemak. Ja, Goed, Duif. Ga door, jongen. Eh, want eh, immers, het is toch zo. Iedereen doet het toch. Iedereen doet het. doen het even hup. Vastbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenleggers doen het zwassend idioten doen het onbespoten En homofielen doen het met hun poten En keukenmeiden doen het met gegil Kampeerders doen het in een tent gemengde koren Doen het met z'n allen En je de boelers doen het met hun ballen En dameskappers doen het permanent tast. Maagden stellen het nog even uit. Ex-katholieken doen het zonder Rome. En Popiopie doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik fluit. Ja, luisteraars, onthoud het goed. Iedereen doet het. Daar komt het weer hoor, daar komt het weer. The Fortunes. Here it comes again. When I see that girl kiss again. When I see her look into his eyes, no matter how I try. inside of ermee hoor. Hier, het comes Daar komt het weer, luisteraars. En daar komt het ook weer om eh, half tien. Eh, daar gaan we natuurlijk weer een stukje cabaret voor u opzoeken. Ik zal het even in mijn koffertjes eh, spitten... of ik nog wel een leuk stukje cabaret voor u kan vinden. wat wou ik nou allemaal weer zeggen? Ja, de Bee Gees. Die willen niet alleen zijn. Ik ook niet hoor, maar de Bee Gees ook niet. Luister maar. Als het goed is. Kom op jongens. Dat wou ik zeggen. Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt... en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raadsel. Ik liep op Sinterklaasavond in Amsterdam in de Kalverstraat. Ik stond voor een etalage te kijken. Opeens voelde ik achter me de aanwezigheid van een zware... 60-jarige door en door geboren en getogen Amsterdammer... die opeens op zorgelijke toon tegen me zei... Ach, meneer Schöneberg... De humor is weg in Amsterdam. Chagrijnen zijn het, allemaal. Neem mij nou. Ik loop vanmorgen de Ferdinand Bol. Ik heb twee borrels op, meer niet. Ik zie bovenaan een ladder en vent staan. Die staat met een grote baal in de muur te hakken. Ik roep naar boven. Hé, hey, dat doe je verkeerd. Hij komt naar beneden en zegt tegen me, wat niet? Ik zeg, dat doe je verkeerd. Toen zegt hij, hoezo? Ik zeg, dat moet je een ander laten doen. een aardig gaatje, meneer Sonnenberg. Ik was goed gemutst, u weet hoe dat gaat. We dacht u dat hij lachte? Vergeet het maar, weet u wat hij tegen me zegt? Moet je me daar nou voor de ladder af laten komen? En dan geeft me een druin tegen mijn hersens. Dan kon ik het toevallig goed hebben. Het was maar een klein gozertje. Maar even zo goed lag ik vanmorgen om half elf al te matten in de Ferdinand Bol. Daarom vraag ik u af, meneer Sonnenberg... waar is de gulle lach op heden te Amsterdam gebleven? Dat vraag ik u af. Afijn, ik ging mijn cafeetje binnen. Het hoekje, daar kom ik altijd. Ik neem een grote pils. Een levensgrote. En de bar zit blauwe Harry. Dus is vindt vent die 13 kinderen en die pas een auto gekocht van de kinderenbijslag. En die zingt altijd. Nou ook weer, maar laat hem maar vroeg zitten. Een aria zong die uit de Rigoletto. Hij is uitgezongen en zegt tegen mij, mooi hè? Ik zeg, ja, je zingt wel lekker. Het komt alleen een beetje rottig je strot uit. ik zeg, het is net of ik de play-out doortrekken. een aardig geintje, meneer berg. Ik was goed gemutst. U weet hoe dat gaat. We dacht u dat hij lachen moest. Hij wou meteen met me naar buiten. Hij zegt, ik graap je. Ik zeg ten alle tijden, goede blauwe Harry. Alhoewel ik vanmorgen om half elf op de vuist was in de Ferdinand Bol. Maar waar is jouw gevoel voor humor gebleven? Nou, fijn, de kastelein die sust het. We drinken het af. We zitten nog een paar uurtjes gezellig. Harry zingt nog een paar mopjes, maar het werd gestadig valser. Dus ik denk, weet je wat, ik sta eens op, ik ga eens een beetje uit de wind zitten. ik denk, ik ga naar de grote bak. Ik kom op straat, meneer Sonnenberg, daar zie ik ineens een man naast zijn auto staan. De auto is tegen de trim opgereden, de hele voorpaar in de poeier. Ik ga op die man af en ik zeg tegen hem niks aan de hand hoor, meneer. Alleen wassen en watergolven. een aardigheidje, meneer Sonnenberg. Weet u wat hij zei? Zeg ik jou eens even in elkaar rammen? Ik zeg, nou, dan mag je eerst wel eens even de float opbellen. Want ik lust er al zes van jouw postuur. Rauw bij een kopje slappe thee. vent toe bond in, maar ik wou u maar zeggen, meneer Sonnenberg... ik vraag u af, waar is de gulle humor gebleven te Amsterdam op Heide? Nee, meneer Sonnenberg, dan vroeger. Vroeger was een gezellige tijd. Ah. We waren thuis met z'n zestien. Vader en moeder hadden veertien kinderen. We woonden in een klein huisje op Kattenburg. Mijn vader, meneer Sonnenberg, die soopte, het was iets vreselijks. Soms was hij drie keer per dag is. Ja, en het kwam allemaal op moeder neer. Maar ja, je lachte tenminste. Ik weet het nog goed, zaterdagavond, we hadden geen geld in huis. Vader had alles opgesopen. Dan zei moeder, ga jij eens even naar tante Cor. Tante Cor die kon het best doen. Die was getrouwd met een diamantslaper. Wij erheen. Moeder wachtte beneden in het portiek. Ik naar boven en dan zei ik tante Cor. Moeder wil morgenavond naar Carré, maar ze heeft geen knappe rok. Dan gaf tante Cor een rok. Wij met mijn moeder met die rok naar de Lommert. Dan zei die vent achter het 60 cent. En dan siste mijn moeder 80. En dan kreeg ze er 70. Dat was een leuke tijd, meneer Sonneberg. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonneberg. Dan moest ik naar de groenteboer om een stuiver aardappels te halen. En dan zei de groenteboer, suip je vader nog steeds, jou? en dan zei ik, hij suipt nog veel meer. En dan kreeg ik een extra schepje aardappels. Dat was een gezellige tijd, meneer Zonneberg. Nou, ik moet u zeggen, ik benijd u niet hoor... dat u die zagrijnen s'avonds aan het lachen moet maken. Ik ga er eens vandoor, ik moet nog even voor Zwarte Piet spelen. Moet jou... Zeg, meneer Sonnenberg, ik heb misschien een aardige wits voor u. Voor op de bühne. Ken u die van die twee Amsterdammers die naar Parijs gingen? Nee? Ze gingen niet. Kijk, dat is nou zuivere humor, meneer Sonnenberg. Dat moet u nou eens aan het publiek op heden vertellen. Dan kennen ze weer eens ouderwets lachen. Moet jou, meneer Sonneberg, Tot ziens, u. Ja. met eh, Wim Zonneveld natuurlijk. De Gulden Lach, zo heette de conferentie. Ja, luisteraars, eh, even kijken hoor. Eh, ik ben in het weekend, afgelopen weekend ben ik naar de Passang Alam geweest in Vijfhuizen. Dat is zo'n zo'n Indische markt met allerlei eh, eh, attributen uit Indonesië. Maar vooral ook lekker eten. Je kan, oh, matse thee. En eh, nou, ja, allerlei lekkere Indische gerechten. en ik ga u met de Amazing Stroomwafels, stroopwafels, zo moet ik het zeggen... ga ik u meenemen naar Bandung. Wat vindt u ervan? oude moedertje stond bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar juffrouw. Aanstonds scheef, wat doen gehoor, trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En daar hoorde zij, oh wonder, zachte stem van haren Hallo bando, ja moeder hier ben ik. Dag lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder. Ik heb maandenlang gespaard om jou te kunnen spreken. Mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan moeder, nog vier jaar, dan is het om. Als ik terug ben zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo Bando, ja moeder hier ben ik. Nou lieve jongen, zegt ze met een snik gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo wel naar jou. Wacht eens even, zegt hij lachend. Ik nam een jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk. op hoe de tabé. Dus dan wordt het haar te machtig en dan fluistert ze, oh heer, dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze weenend neer. Hallo Bando, ja moeder hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over verre zee zij is niet meer en het kindje roept. Tabé, tabé, tabé. The Amazing Stroopwafels met Bandung. Our love is alive. Hey, ben je nu nog lang te Our love is a flame burning within. was alive. Chris Norman samen met Suzy Quattro. Chris Norman is natuurlijk de zanger van Smokey. Gezellig nummer hoor, gezellig liedje. stamlin in. you're something night luisteraars dat er een, eh, een nieuw kindje in Zandvoort rondloopt. Een new kid in town, de Eagles natuurlijk. Sometimes when I'm down and all alone Oh, just like a child without a home The love you give me keeps me hanging on Oh, honey, all I ever need. luistert altijd nog naar zaag de week door. Nou, ik heb hem al doorgezaagd hoor, dat is het eerste uur al uh, gebeurd, luisteraars. Uh, we gaan gezellig verder met MUZIek There's a kind of hush all over the world. Tonight, all over the world, you can hear the sound of lovers in love. you know what I mean Just the two of us And nobody else In sight There's nobody else And I'm feeling good Just holding you tight So listen Herman Hermit, eh, it's a kind, there's kind of uh, Ik heb het heel stiekem gedaan, heel stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen Niemand bijzonder, niemand in het algemeen Drie uur s'nachts, 7 januari Het panterbloesje en de spijkerbroek De armen blote, korte, zwarte haren En ik stond Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst Stiekem met je gedanst Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken Ik was die jongen met die vage blik Ik was die jongen die losjes wou lijken Niet te onschuldig gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem Eh, even kijken, even spieken luisteraars, hoe lang heb ik nog? Nou ja, ik, ik hoop dat ik nog een aantal jaren heb. Eh, maar ik bedoel voor de uitzending, eh, voor het eerste uur, om, nog muziek voor u te draaien. Dan moet ik even een nummertje uitkiezen wat een beetje aansluit op het nieuws en de reclame en de verkeersinformatiedienst. Want die komen natuurlijk om de klok van 10 uur allemaal voorbij. Eh, ik moet even spieken hoor. Luister, eh, eh, ik mag wel even spieken. Hè? Op, op school mocht ik dat nooit, maar u vindt het, u vindt het nou wel goed. You were on my mind. Vindt u dat leuk? Nou, ik wel. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said, you were on my mind. I've got worries, oh, I've got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. so I got worries. Oh, I came home again. But I woke up this morning, you were on my mind. You this morning, you were on my mind. Eh, orkest van James Last met Love Story. Ga ik er liefdevol uit. Eh, maar ik kom ook met liefde weer bij u terug in de tweede uur van Duifzaag de Week door.